Toch zegt British Airways minder last te hebben dan bij de staking van vorige week. Dit keer zijn veel passagiers meteen omgeboekt en zijn er vliegtuigen van concurrenten ingehuurd. Ruzies en vechtpartijen op scholen ontstaan steeds vaker op sites als Hives, MSN en Twitter. Vooral meisjes plaatsen berichten waarin ze elkaar uitschelden, uitdagen, beledigen en vernederen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs middelbare scholen. Schooldirecteuren krijgen bijvoorbeeld telefoontjes van ouders die zeggen dat hun kind niet meer naar school durft omdat het is bedreigd. Baggeraar Boskalis kan bergingsbedrijf en havensleper Smit Internationale overnemen. Bijna alle aandeelhouders van Smit hebben het licht voor de overname op groen gezet. Boskalis betaalt 1,35 miljard euro voor Smit. Alle activiteiten van Smit worden voortgezet in het nieuwe concern... en dat was een belangrijke eis van de aandeelhouders. Na de fusie ontstaat een bedrijf met bijna 14.000 werknemers. Het Nederlandse en Europese beleid voor biobrandstoffen werkt averechts... De uitstoot van broeikasgassen wordt er niet door beperkt, maar juist door vergroot, zegt Natuur en Milieu in een rapport over verborgen klimaateffecten. Volgens de stichting leiden de meeste biobrandstoffen tot meer CO2-uitstoot, doordat er veel grond voor nodig is. Daardoor worden natuurgebieden zoals tropische veenbossen opgeofferd. Dressuurruiter Edward Gal heeft voor het eerst in zijn carrière de wereldbeker dressuur veroverd. Hij was in de finale tijdens Indoor Brabant in Den Bosch met zijn Hengst Totilas veruit de beste. Het hele podium bestond uit Nederlanders. Adelinde Cornelissen eindigde op de tweede plaats en Imke Schellekens-Bartels werd derde. Het weer. Vanavond zijn er ruime opklaringen. Alleen in het binnenland kans op een enkele bui. Het koelt af naar 4 graden in het noorden en 8 in het zuiden.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 20e jaargang alweer van de hitlijst van Europa. Aflevering nummer 12 van vandaag 26 maart van 2010. De lijst bestaat uit 40 platen, waarvan er deze week 18 eh, stijgen. Er maar eentje blijft zitten waar die vorige week ook zat. De 19 één of meer plekken dalen en de twee helemaal nieuw binnenkomen. Ik denk dat er natuurlijk ook ruimte gemaakt moet worden in de lijst. Dat doen eh, Jason Mraz met Butterfly en Ina en Bob Taylor Deja Vu. Na 15 weken hadden zij het voor gezien. Nothing on You van B.O.B. is de snelste stijger van deze week. 11 plaatsen in totaal. En 10 plaatsen verlies zijn er voor de Don't Stop the Music. Jamie Cullum die, eh, is de snelste daler van deze week. Langs genoteerd dat zijn eh, John Mayer met Who Says en Sheryl Cole Fight for This Love. Allebei alweer 17 weken in de lijst. En met een van die twee gaan we gewoon de hitlijst eh, van deze week beginnen. Op nummer 40, dus 14 weken, of 17 eh, weken alweer in de lijst. Wel twee plaatsen verlies. Van 38 zakkend naar 40. Beginnen we straks gewoon met John Mayer, Who Says. En daarna meteen de eerste nieuw binnenkomen op nummer 37. 39 is namelijk voor Timbaland en Nelly Furtado, So Shy, The Morning After Dark. En Jason Rulo, What Did You Say, vinden we terug op nummer 38 van deze week. Helemaal onderaan de lijst dus John Mayer met Who Says.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 Tenminste, dat eh, wil de zangeres gaan bewijzen met haar nieuwe nummer, The Empire State of Mind en dan Part 2. Het iets wat tegen het resultaat van eh, Doesn't Mean Anything, de eerste single van het album The Elements of Freedom. Die wordt verbloemd eh, door het succes met Jay-Z, The Empire State of Mind deel 1. om te laten zien dat ze het ook solo nog in zich heeft, heeft Kies het nummer onder handen genomen. En Jay-Z is compleet te vervangen door wat eigen teksten. Wat minder hip-hop en wat meer soul dus moest ze gedacht hebben. En dat lijkt dus wel te werken in Europa. The Empire State of Mind Part 2 komt deze week binnen dus op nummer 37. Dit is Alicia Keys.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 I got this feeling, fire blazing, and it hot just like the sun. Know you feel it too, my girl, just breathe up, man. The good vibes run. Girl, take a sip of the champagne, take a little trip down my That's what I am. talent Nelly Furtado met Soulshy, die maakt al een hit met z'n drieën. The Morning After Dark. Jean-Paul, Lil Jon en uh, Jay Sean, die dachten dat kunnen wij ook. Do You Remember? 14 weken terug kwamen ze in de lijst van Europa voor de eerst binnen. En deze week zakten ze van uh, nummer 32 naar nummer 34. En daarvoor de nieuwe plaat van eh, Alicia Keys. En dan zat er nog eentje tussen. Gabriella Chilmi on a Mission. Vorige week kwam zij binnen op nummer 40. Deze week omhoog naar 36. Je hoorde het nieuw van Alicia Keys, The Empire State of Mind Part 2. De laatste en hoogste nieuwe binnenkomen deze week, die komen we tegen op nummer 32. Eh, het blijkt wel weer dat de eh, zomerdansmuziek dit jaar toch uit Roemenië dreigt te komen. Ina maakt weer een hit. Roemeense Ina deze week op nummer 32 met haar single Love. you believe Even wakker worden met Cascada en Dangerous. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op 36, deze week omhoog naar nummer 31. Nummer 40, twee plaatsen verliezen in de 17e week. John Mayer, Who Says. Timbaland, Nelly of So Shy, The Morning After Dark. Staan nu 15 weken alweer in de lijst, zakken wel van 35 naar 39. Van 34 zakken naar 38, ook 15 weken in de lijst. Jason Rulo. What Did You Say? Alicia Keys, The Empire State of Mind Part 2. Helemaal nieuw binnen op nummer 37. Gabriella Chilmi, On a Mission. Twee weken in de lijst. Vorige week kwam ze binnen op nummer 40. Deze week omhoog naar nummer 36. Zes plaatsen verlies voor Robbie Williams. You Know Me, twaalfde week dat hij in de lijst staat. En twee plaatsen van 32 zakken naar 34 in de 14e week. Jay Sean, Lil Jon en Jean-Paul, Do You Remember? Edward Maya, This Is My Life, 10 weken in de lijst, zakken van 24 naar 33. En net hoorde je Ina ook met Love, nieuw wereld nummer 32. En de beukende beats van de eh, Duitsers Cascara en Dangerous. Tweede week in de lijst van 36 omhoog naar nummer 31. Nummer 30 die is er dan voor eh, Mary J.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 Jorden nou nog met A Fight For This Love. ZFM, Westkust, weerbericht. Gisteren was weer een eh, prachtige voorjaarsdag. Maar ja, door een storing vandaag is het algemeen eh, bewolkt in onze regio. We houden het gelukkig wel droog de hele dag. De wind uit zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt vandaag naar een eh, maximale 13 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. In de wind waait uit zuiden tot zuidwesten, overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar 6 graden boven het vriespunt. Morgen trekt er de volgende storing over België naar het oosten toe. Daardoor is het over het algemeen weer bewolkt in onze regio. Knipoog van de zon die zullen we zo nu en dan trouwens wel eh, te zien krijgen. Het blijft wel de hele dag weer droog. De wind uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht weer. De temperatuur zal iets lager uitvallen dan vandaag, een eh, maximale 11 graden. Zaterdagavond en zondagnacht dan passeert er weer een eh, front bij een storing ten hoogte van eh, Schotland. En daardoor is het weer wisselend bewolkt en kan er hier en daar een buitje vallen. De wind werd uit zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur die daalt naar ongeveer 5 graden. Zondag schijnt weer de zon, maar er zijn ook wel wolkenvelden. Met name in de middag valt daardoor een bui. De wind waait uit het westen tot zuidwesten in overwegend mate van kracht. De temperatuur zondag zal weer wat lager uitvallen. In totaal wordt het niet warmer dan 10 graden. Het ritme van van Dam. road trip, the music's for the sad man. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Uh, forever young. I wanna be. Hey, may the best of your todays be the worst of your tomorrows.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 So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. Forever young. I won't Wow life and not much while we're alive. Life is for living, I'm living uptight. See you somewhere up in the sky. Fear I die, I'll be alive for a million years.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 Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my fall shit, but I ain't with foreclosure. I will never forfeit less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. 20 jaar ZFM. als je twee platen door elkaar draait, dan werd het gezegd dat je een rommeltje maakt en dat het niet niks was. Tegenwoordig hebben ze daar gewoon een officiële naam voor. Het is gewoon een mash-up. En dit was weer een hele goeie van Mac. Feels Like a Prayer, met wat hulp van eh, Dino trouwens. Drie weken ondertussen alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 30, deze week naar 27. En daarvoor de geweldige plaats van JC Young Forever. Vorige week nieuw binnen op 33. Deze week vijf plaatsen omhoog naar nummer 28. Vorige week kwam hij ook nieuw binnen in de lijst. Toen deed hij dat op eh, nummer 31. Adam Lambert hebben we dan over. Deze week snoept hij gewoon nog even vijf plaatsen ervan af en komt hij dus terecht op nummer 26. Adam Lambert, What Do You Want From Me? zal James Morrison onderweg zijn. Get to You dus van James Morrison. Zes weken alweer in de lijst van 22 omhoog naar nummer 21. Op nummer 30 deze week Mary J. Blige, I Am. Vier plaatsen zak in de 11e week naar beneden. 17 weken in de lijst. Sheryl Cole, Fight for This Love. Nou, die fight eh, die is ondertussen dus eh, zo goed als over. Volgende week zouden ze naar de scheidingsadvocaat gaan. Ook deze plaats zakt van 23 naar 29. JC, Young Forever, 5 plaatsen omhoog in zijn tweede week. Mac, Feels Like a Prayer, 3 weken in de lijst van 30 omhoog naar 27. Van 31 omhoog naar 26 in zijn tweede week. Adam Lambert, What Do You Want From Me? Lady Gaga en Beyoncé met hun telefoon zakken ze 8 plaatsen in de 14e week naar 25. Joe Mayer, Heartbreak Warfare, heeft iets met een 4. Hij staat namelijk 4 weken in de lijst en gaat van 28 omhoog naar 24, wat weer 4 plaatsen zijn. Rihanna met Heart, 12 weken in de lijst, zak van 16 naar 23. Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Vorige week nog 15, deze week zakken naar 22. Wel alweer 12 weken in de lijst. De helft van 12, zes weken lang in de lijst. James Morrison, Get To You van 22 omhoog naar nummer 21. En nummer 20 is er deze week voor de snelste stak zakker van de week. Jamie Collum, Don't Stop The Music stond vorige week nog op 10. Deze week op nummer 20.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 What is wrong with me? All that I wanna be is through with you. And I know that deep down I'm calling down on you on you, on you. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.